van Kam met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het mogelijk is om verkiezingen te houden in zijn land, ook in oorlogstijd, maar benadrukt wel dat het niet kan zonder hulp van het Westen maart volgend jaar zouden de verkiezingen zijn in Oekraïne... maar vanwege de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is... kunnen die formeel niet doorgaan. Zelensky reageert op een oproep van een aantal Amerikaanse politici... onder wie de republikeinse senator Lindsey Graham. Ze riepen Oekraïne eerder op het goede voorbeeld te geven... door de verkiezingen toch door te laten gaan. De Taliban sluiten een van de belangrijkste nationale parken van het land voor vrouwelijke bezoekers... omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften zouden houden. Zo zouden ze de hoofddoek verkeerd of helemaal niet dragen. Afghaanse minister van Deugd noemt het voor vrouwen ook niet nodig om bezienswaardigheden te bezoeken. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt het verbod totaal respectloos. De Nederlandse estafettevrouwen zijn in Boedapest wereldkampioen geworden op de 4x400 meter. Evelien Saalberg, Lieke Klaver, Katelijn Peters en Femke Bol hebben de WK Atletiek afgesloten met de wereldtitel. Voor Bol was het de tweede titel na de 400 meter horde. De wereldkampioenen begonnen als nummer drie aan de slotronde. Nooit eerder haalde Nederland een wereldtitel op de 4x400 meter. De komende dagen worden er veel, wordt er veel regen verwacht in de Alpen... mogelijk met overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk... Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. In Noord-Italië kan dat volgens sommige weermodellen oplopen tot 300 mm.